Uur van Kam met het NOS Het Amerikaanse leger heeft gisteren ongeveer 1100 eh, mensen geëvacueerd uit Afghanistan. In totaal zijn intussen zo'n 3200 mensen in veiligheid gebracht. Duitsland heeft tot nu toe 260 mensen geëvacueerd. Gisteravond is een vergelijkbare operatie om Nederlanders en Afghanen te evacueren mislukt. Het grote vlachtvliegtuig dat daarvoor bedoeld was is vertrokken met maar 40 mensen aan boord. Afghanen die aan boord wilden werden tegengehouden door de Amerikanen... en de Nederlanders hadden moeite het vliegveld te bereiken. Het Verenigd Koninkrijk wil de komende jaren maximaal 20.000 Afghanen opvangen. In het eerste jaar worden 5.000 mensen opgenomen... bovenop de 5.000 Afghaanse tolken en andere medewerkers die voor, de die voor de hebben gewerkt. Groepen die extra gevaar lopen onder het bewind van de Taliban... zoals vrouwen en religieuze of etnische minderheden krijgen voorrang. Het dodental van de aardbeving in Haiti is opgelopen tot 1941, melden de autoriteiten. Nog lang niet alle ingestorte huizen en gebouwen zijn doorzocht door reddingswerkers. Daarom zal het dodental naar verwachting nog verder stijgen. Het reddingswerk wordt bemoeilijkt door de komst van tropische storm Grace die over het land raaste. De neerslag leidde op sommige plekken tot overstromingen... die vooral overlast veroorzaakten voor mensen die hun huis verloren door de beving... en nu in een tent bivakeren. De politie in Algerije heeft nog eens 25 mensen opgepakt voor de dood van een man die ten onrechte beschuldigd werd van het stichten van natuurbranden. In totaal zitten nu 61 mensen vast voor de lynchpartij. Een man van 38 werd vorige week vermoord in het zwaar door bosbranden getroffen noorden van het land. Een woedende menigte stak hem in brand nadat hij zich had gemeld bij een politiebureau. Hij meldde zich daar omdat hij had gehoord dat mensen hem valselijk beschuldigden. De politie kon niet voorkomen dat hij in handen viel van de menigte. Het weer, het is bewolkt, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Later vandaag flink wat bewolking, af en toe zon.